Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Winkels, bioscopen, apotheken en parkeergarages. Er zijn steeds meer plekken waar je niet meer met contant geld kunt betalen. Dat is geen goed nieuws, vindt de Nederlandse bank, want niet iedereen wil pinnen. Bovendien doen winkels er vaak een beetje vaag over, zegt de centrale bank. Nou, één op de drie winkeliers die heeft dat bordje pas bij de kassa staan. Dus dan komt de consument pas bij het betalen erachter. En daarnaast heb je nog een deel van de winkeliers, 15%, die niet echt een duidelijke boodschap afgeven. Ja, winkeliers moeten dus bij hun ingang al duidelijk maken dat je alleen kunt pinnen. Maar nog beter is het om gewoon contant te accepteren, zegt de Nederlandse bank. In de haven van Rotterdam zijn gisteren weer drugsuithalers opgepakt. Het zijn vijf mannen van tussen de 16 en 27 jaar. Ze worden door criminelen ingezet om naar Nederland gesmokkelde drugs uit containers te halen. Ook een man van 30 die hun met de auto afzetten in de haven is opgepakt. Een bijzondere diefstal in het westen van Engeland. Daar heeft een man 200.000 paaseieren gestolen. De chocoladedief reed met een gestolen truck naar een groothandel en maakte daar een hek kapot. En daardoor kon hij de eieren makkelijk inladen en ermee wegrijden. Op de snelweg konden agenten hem tegenhouden. In de wagen lag voor bijna 35.000 euro aan chocolade. Een paar weken geleden kregen jongeren tussen de 19 en 26 een uitnodiging in de bus van de GGD of ze alsnog een vaccin willen komen halen tegen HPV. Dat is een seksueel overdraagbaar virus dat uiteindelijk onder meer baarmoederhalskanker en peniskanker kan veroorzaken. Ook deze jongens in Nijmegen zijn een prik gaan halen. Voor mij staat gezondheid altijd gewoon op nummer 1. En het, eh, voor mij klonk het gewoon als een no-brainer. Eerlijk gezegd had ik in mijn hoofd eh, dat vooral vrouwen hem hebben gehad ook. Eh, en wist ik eigenlijk niet dat het ook voor mannen raadzaam was. Maar ja, ja liever zoveel mogelijk voorkomen. Dus daarom zeker gedaan. Al jaren worden tieners opgeroepen een prik tegen HPV te halen. Maar als je nog niet bent geweest, dan kan dat dus nu. En het is gratis. Het weer. Het is een bewolkte dag. Hier en daar wat regen. Het is 8 tot 10 graden. Vanavond trekt de regen via het oosten weg. Morgen weer zo'n dagje. Dan is het wel een paar graden warmer.